Jelle Visser met het NOS-journaal. Het 15-jarige vermiste meisje uit Bergen bij Os is weer terecht en ongedeerd. Een verdachte is aangehouden. Dat heeft de politie vannacht bekendgemaakt. Het meisje werd sinds vrijdag vermist. Gisteravond verstuurde de politie een Amber Alert. Ze was volgens de politie vlak bij haar woning meegenomen... door een onbekende man in een geel-groene auto. Waar het meisje gevonden is, is niet duidelijk. De politie komt later met meer informatie. Tegen een man van 24 uit Geldrop is vier jaar cel en tbs geëist... voor het bezitten en verspreiden van kinderporno... en seksueel contact met drie minderjarige jongens. De man werkt als cyberspecialist bij de politie... en was scoutingleider in Eindhoven. De politie kwam hem op het spoor in een onderzoek naar kinderporno op het dark web. De man zou sinds 2012 kinderporno verspreiden. Volgens het OM gaf hij zijn slachtoffers huiswerkbegeleiding en regelde hij stageplekken. De rechter doet over twee weken uitspraak. In Arnhem is gisteravond een man op straat mishandeld. Volgens Omroep Gelderland gaat het om een oudere man die in elkaar geslagen is door jongeren. De man zou zo zwaar mishandeld zijn dat hij gereanimeerd moest worden. Hij zou in kritieke toestand naar het ziekenhuis zijn gebracht. Over de aanleiding van het incident is niets bekend. De politie heeft een oproep gedaan via Burgernet voor getuigen om zich te melden. En de politie is bezorgd over de vernieuwingsplannen voor het televisieprogramma Opsporing Verzocht van Avrotros. De publieke omroep wil het programma vanaf 1 januari inkorten naar een half uur en ook een langere zomerstop. 14 weken in plaats van 6 weken. De politie is niet blij en zegt dat criminaliteit geen zomerpauze heeft. De NPO laat weten in gesprek te zijn met de betrokken partijen... en dat vernieuwing en nieuwe initiatieven redenen zijn om het programma te veranderen. Het weer verspreidt over het land buien, lokaal met onweer, hagel en windstoten.